die een motief kunnen hebben gehad voor de moord op van Hout. Het OM spreekt dat tegen. Holleder staat niet alleen terecht voor de moord op zijn vroegere handlanger van Hout... maar voor een serie moorden. Al zou de rechtbank het verzoek van de advocaat hebben ingewilligd, dan nog zou hij niet zijn vrijgekomen. site Ticketmaster is enkele dagen geleden getroffen door een datalek. Er kunnen betalingsgegevens toegankelijk zijn geweest. En ook kunnen adres, telefoon en mailadressen gelekt zijn. Volgens Ticketmaster zijn alleen Britse klanten getroffen. Toch hebben ook Nederlandse klanten een mail gekregen met het advies hun wachtwoord te wijzigen. Femke Halsema vindt het een groot voorrecht dat ze als burgemeester van Amsterdam haar stadgenoten de komende jaren mag dienen. In een verklaring op haar website schrijft ze dat ze blij, trots en nederig is. Met alles wat ik kan bieden zal ik me inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn, schrijft ze. De komende tijd bereidt ze zich voor op haar nieuwe functie. De koning moet haar nog benoemen op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken. Bij een brand op een markt in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn 15 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt, dat meldt persbureau Reuters. Het vuur brak rond half drie vannacht uit in de wijk Gikomba Market, waar woningen, flats, winkels, krotten en opslagplaatsen zijn. Zeker 15 panden zijn door het vuur verwoest. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft vandaag droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 23 graden aan zee tot 29 in het zuiden. Morgen komt de winter uit het noorden en wordt het iets minder warm dan vandaag. In het weekend wordt het wel weer bijna overal zomers warm.